volgens een woordvoerder zijn er in Rotterdam opvallend veel mensen ernstig gewond geraakt. Ook zijn er veel ruiten gesprongen door zwaar vuurwerk. Schrijver, liedjeschrijver en journalist Herman Pieter de Boer is vannacht overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij was al een tijd ziek. Herman Pieter de Boer laat een groot oeuvre achter... bestaande uit verhalen, gedichten, columns, romans, hoorspelen en liedteksten. Hij schreef onder meer voor Kinderen voor Kinderen en Ramse Shaffi. Herman Pieter de Boer is 85 jaar geworden. De effectenbeurs op Wall Street hebben hun beste jaar gehad sinds de jaren 90. De Dow Jones ging het afgelopen jaar ruim 26% omhoog... en dat is de grootste jaarwinst sinds 1995. De S&P 500 sloot 30% hoger dan een jaar geleden... en daarmee was het het beste jaar sinds 1997. Volgens analisten zijn er signalen dat de beurzen ook de komende maanden zullen blijven stijgen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft voor het eerst gesproken over de executie van zijn oom. De voormalige rechterhand van Kim werd op 13 december ter dood gebracht nadat hij was veroordeeld voor samenzweringen en verraad. In zijn nieuwjaarstoespraak sprak de Noord-Koreaanse leider over het doodvonnis als de uitschakeling van een vuile verrader. Letland is sinds middernacht lid van de eurozone en daarmee is het het achttiende land waar de euro het officiële betaalmiddel is. Letland voldoet ruimschoots aan de EU-normen. Het heeft een overheidstekort van 1,4 procent van het bruto binnenlands product. Het weer. Het is vandaag vrijwel droog. Af en toe krijgen we de zon te zien. Het wordt 6 tot 8 graden. In de namiddag en avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En aan zee gaat het flink waaien.